Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Volgens de Afghanen waren er Taliban-strijders in het gebouw... maar de Amerikaanse bevelhebber noemde het later een vergissing. Deelname van Nederland aan het EK voetbal is verder uit zicht geraakt. In de pool van Nederland heeft Turkije met 2-0 gewonnen van Tsjechië. Oranje kan zich alleen nog plaatsen voor het toernooi in Frankrijk... als Turkije dinsdag verliest van IJsland en Nederland wint van Tsjechië. Eerder op de avond won het Nederlands elftal nog wel van Kazachstan met 2-1. Wijnaldum scoorde in de eerste helft en vlak na rust maakte Snijder het tweede doelpunt voor Oranje. In de laatste minuut van de extra tijd scoorde Kazachstan nog tegen. Op Madagaskar hebben vier mannen zware straffen gekregen voor hun rol in een lynchpartij op twee Europeanen en een landgenoot. De drie werden vermoord omdat gedacht werd dat ze achter de moord op een achtjarige jongen zaten. De Europeanen zouden orgaanhandelaren of pedofielen zijn, was het gerucht. De rechter legde de vier mannen levenslange dwangarbeid op. In totaal stonden 37 mensen terecht die bij de lynchpartij betrokken waren. Het is nooit duidelijk geworden hoe het jongetje om het leven is gekomen en wie de echte daders waren. Wel was duidelijk dat de Europeanen niets met de zaak te maken hadden. Het weer, het is een heldere nacht met op sommige plekken vorst aan de grond. Morgen overdag zonnig en droog en een graad of 12. Door de schrale oostenwind voelt het kouder aan.